Door de overstromingen in het zuiden van Engeland zijn zeker duizend huizen onder water gelopen. Zeker 24.000 huishoudens zitten nog zonder stroom. En dat kan voor sommigen nog tot het weekend duren, zegt de energienetbeheerder. Engeland wordt al dagen geteisterd door zware regenval en het einde is nog niet in zicht. Honderden gezinnen die zonder stroom zitten hebben van het energiebedrijf een gratis kerstdiner gekregen in een pub of restaurant. Een inwoner van Roermond is door een inbreker met een schroevendraaier in zijn gezicht gestoken. De man betrapte de inbreker de afgelopen avond in zijn appartement. Er ontstond een worsteling, waarbij de inbreker de man aanviel met zijn schroevendraaier. De bewoner vluchtte naar de slaapkamer en belde de politie. Toen die kwam was de inbreker gevlucht. Het slachtoffer, een man van 26, is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. In Duitsland is een man omgekomen toen zijn zelfgemaakte vuurwerk te vroeg afging. Dat gebeurde in Winterspelt, vlakbij de Belgische grens. De man van 52 had zijn geknutselde rotje in een zelfgebouwde lanceerinstallatie gestopt. Toen hij het lont aanstak en zich over het apparaat boog om erin te kijken, ging het vuurwerk af in zijn gezicht. Zijn zoon van 17 zag het fatale ongeluk gebeuren. Hij stond zijn vader te filmen met een telefoon. In Argentinië zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt bij een aanval door piranha's. Dat gebeurde in de stad Rosario. De mensen waren aan het zwemmen in een rivier toen de vleesetende vissen toesloegen. Veel mensen hadden wonden aan hun handen en voeten. Soms waren er letterlijk stukjes vlees weggehapt. Bij een jongetje van zeven moest een deel van zijn pink worden geamputeerd. Normaal gesproken eten piranha's andere vissen en fruit dat in de rivier is gevallen.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 I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. Christmas Day. I'm so in love with you, purge the soul. Make love